Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. 61 passagiers die gisteren terugkeerden uit Zuid-Afrika... zijn positief getest op het coronavirus. Dat meldt het ANP. Het is nog niet duidelijk of zij besmet zijn met de nieuwe Omicron-variant. De besmette passagiers zijn ondergebracht in een bewaakt isolatiehotel in de buurt van Schiphol... en moeten daar minstens vijf dagen verblijven. Gisteren kwamen twee KLM-toestellen met in totaal 600 passagiers aan op Schiphol vanuit Zuid-Afrika. Ze zijn allemaal getest op corona in speciale teststraten ingericht op de luchthaven. Het Outbreak Management Team heeft het demissionaire kabinet de overweging meegegeven om de kerstvakantie naar voren te verlengen. Dat slaat in het laatste OMT-advies. Ook heeft het OMT aandacht gevraagd voor Black Friday en de risico's die aan de drukte in winkelcentra verbonden zijn. De kerstvakantie begint dit jaar op zaterdag 25 december, eerste kerstdag. De nieuwe coronamaatregelen gelden vooralsnog tot en met 18 december. De situatie wordt op 14 december opnieuw beoordeeld. In Enschede heeft de politie gisteravond enige tijd de stroom van 60 woningen laten afsluiten vanwege de vondst van een hennepkwekerij. Volgens de politie kan het oprollen van een hennepkwekerij een gevaarlijke klus zijn, zeker als er illegaal stroom wordt afgetapt, al dus een woordvoerder. De Amerikaanse componist Stephen Sondheim is overleden, dat melden Amerikaanse media. Sondheim schreef teksten en muziek voor musicals... en was vooral bekend van The West Side Story en Sweeney Todd. Hij won in totaal zeven Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen... en een Oscar voor muziek uit de film Dick Tracy. Sondheim is 91 jaar geworden. En in de eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. NEC verloor in eigen huis van Cambuur. Het werd 3-2 voor de Friese, die door de overwinning stijgen naar de vierde plaats op de ranglijst. Het weer, kans op regen en natte sneeuw. Tijdens de neerslag koelt het af naar zo'n 2 graden. Elders wordt het 5 graden. Morgen trekken de buien vanuit het westen over ons land... met kans op winterse neerslag. Het wordt dan maximaal 7 graden.